Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. We zijn niet goed voorbereid op een storing of een ramp. Daarvoor waarschuwen allerlei organisaties na de wereldwijde computerstoring van vorige week. Toen lagen vooral ziekenhuizen en vliegvelden plat. Maar volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding... kan het de volgende keer raak zijn bij het elektriciteitsnet of het betalingsverkeer. En hij zegt dan ook dat het belangrijk is dat iedereen een noodpakket thuis heeft liggen. En het Rode Kruis vertelt wat daarin moet zitten. Deze oplaadbare radio is ook een zaklamp. Weet ook hoe die werkt, want dat is eh, niet zo makkelijk vandaag de dag. Dan een powerbank, 3 liter water per persoon per dag. Um, ga dan uit van drie dagen. Dus dat is flink wat water als je met een groot gezin bent, maar wel heel belangrijk. En dan eh, hebben we ook nog een reddingsteken. Die kan jou warm houden in, eh, ja, in noodsituaties. Ja, verder zijn kaarsen in geld belangrijk. Een man van 61 uit Dordrecht is opgepakt omdat hij op grote schaal gefraudeerd zou hebben met toeslagen. Hij zou met bijna 2000 valse DigiD's kinderopvangtoeslag hebben aangevraagd voor andere mensen, zegt economieverslaggever Roland Muller. Nou, wat blijkt dat heel vaak eh, eh, dat helemaal niet om mensen ging die kinderen hadden die ook daadwerkelijk ingeschreven stonden bij een, eh, een kinderopvangorganisatie. Nou, dat zou dan heel vaak gebeurd zijn vanuit buitenlandse adressen. Ja, en op die manier konden dus deze mensen dus een kinderopvangtoeslag krijgen. En dat heeft deze man gefaciliteerd. Ja, die gezinnen die gaven de man geld om voor hen te frauderen. En dan nog naar Hollywood, want daar staken stemacteurs van videogames. Ze zijn bang dat ze hun banen gaan verliezen door AI. En ze willen afspraken maken met game studios, maar het schiet echt niet op, zegt de vakbond. We'll stop on all affected titles um, for all members of this union um, until we are able to receive a counter from our bargaining group that gives us the AI protection specifically um, that we need um, to move forward safely in our work. Ja, de vakbond in Hollywood praat al anderhalf jaar lang met studio's over AI, maar er is nog altijd geen akkoord. Gaan we nog naar het weer. Na een bewolkt ochtendje breekt vanmiddag vaker de zon door bij 20 tot 23 graden. En dit weekend wordt een beetje wisselvallig met vooral in Limburg veel regen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen naar de West en Hilversum Noord 8 kilometer file.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 know some soldiers in here. Where they at? Where they at? They wanna spend that on me. Where they at? I know some soldiers in here. Where they at? Where they at? Wouldn't mind putting that on me. Where they at?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 If it's status, ain't hood, ain't hood. I ain't checking for them. Better be street if you're looking at me. I need a soldier and ain't scared to stand up for me. Gotta know to get dough and he better be street. I like them boys over there, they looking strong tonight. Strong tonight. Just might give one the phone tonight. Homie in the dickies in my zone tonight. Zone tonight. He don't know it might be on. Tonight good. Oh, he looking good and he talking right. He the type that might change my life. Every time he look at me, my girls be like, that one may be the one tonight. If it's status ain't hood, I ain't checking for him. Better be street if he looking at me. I need a soldier And he's scared to stand up for me. Known to carry big things if you know what I mean. If it's status an army. I'm walking with purple hearts on me. You're talking to the sergeant, body marked up like the subway in Harlem.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 make you cry. Don't you know? Don't you know? Things have change. Things are going way. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Amerikaanse oud-president Obama heeft zijn steun uitgesproken voor Kamala Harris... als nieuwe presidentskandidaat voor de Democraten. In een boodschap op X zeggen Obama en zijn vrouw Michelle dat ze Harris zullen helpen... in aanloop naar de presidentsverkiezingen in november. Nederlanders zijn niet goed voorbereid op een storing of ramp. Daarvoor waarschuwen verschillende instanties na de wereldwijde computerstoring van vorige week. Als tip geven de instanties om altijd cashgeld, kaarsen, drinkwater en een kopie van belangrijke documenten in huis te hebben. De hoge snelheidslijnen in Frankrijk zijn zwaar verstoord. Afgelopen nacht werd op meerdere trajecten brand gesticht. Veel TCV's rijden niet of moeten over oudere spoorlijnen. De verstoringen komen vlak voor de Olympische Spelen en Zwarte Zaterdag... waarop veel Fransen met de trein op vakantie gaan. Het weer, vanaf de middag steeds meer opklaringen bij zo'n 22 graden. you down. So baby, listen carefully while I sing my comeback song. Your lie to me, she said she'd never turn on me. Your lie to me, but you did, but you did. Your lie to me, all this pain you said I'd never feel. crashing sounds fill my ears, try to fill me with doubt. Yet I know that the goal is to keep me from falling. it's getting harder to say. 106.9 ZFN Jason Derulo Come on, everybody's looking for love Oh, ain't that the reason you're at this club Oh, you ain't gonna find a dance with him No, I got a better solution for you, girl oh. with me now, say the word and we'll go, and we'll go.